ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vanochtend een komen en gaan van dure auto's bij het World Forum in Den Haag. De regeringsleiders en delegatieleden kwamen daarheen voor de tweede dag van de NAVO-top. Ook president Trump arriveerde weer met een hoop toeters en bellen. Hij reed via een VIP-ingang naar binnen met zijn beast. Het was voor sommige mensen in de buurt een spektakel, merkte verslaggever Onno Beukers. Goedemorgen mevrouw. Wat vindt de hond er nou van, van de NAVO-top? Prachtig, kijk. Kijk eens eventjes. Komt even kijken op de fiets? Ja, gewoon even kijken. Vrije dag. Dus ik eh, kijk eh, hoe het met mijn eh, stad aan de hand is. Hè? Ja, en dan botst je nu bijna tegen het hek aan. Hè? Dichterbij kun je niet komen. Ja, zeker. zeker. het is ongelooflijk. Hè? De regeringsleiders praten in de NAVO-vergadering over defensieuitgaven. Rond 1 uur moeten ze eruit zijn. De problemen die er vandaag zijn op het spoor bij Schiphol... hebben niks te maken met de storing van gisteren. Dat zegt spoorbeheerder ProRail. Door een seinstoring rijden er van beide kanten minder treinen van en naar de luchthaven. ProRail zegt dat het om een technische storing gaat. Volgens de site van de NS zijn de problemen voorlopig niet opgelost. Gisteren reden er de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam en Utrecht... nadat er brand was uitgebroken in kabels langs het spoor. De politie denkt dat die brand is aangestoken. En de eikenprocessierups is bezig met een comeback. Dat balen. De beestjes geven veel overlast... omdat ze piepkleine haartjes in het rond strooien... waar je veel jeuk van krijgt. Jaren geleden was het ook al raak. Deze vrouw en haar verfbrander wisten er toen wel raad mee. Haha, daar zitten ze. De klootzakken. Zie je? Haha, <laughs> zo. Kom eens hier, loeders. Ja, afgelopen met het gedonder. Nou trap ik de hele boel nog eventjes eh, naar de Filistijnen. En dan is er al helemaal geen eh, levend beest meer over, zie je? Dit jaar zijn er 60.000 eikenbomen gecontroleerd... en bij 6% daarvan is de rups aangetroffen. Vorig jaar was dat nog maar bij 4,5% het geval. Het weer nog een wisselend dagje. Het is overal droog, maar in het noorden is het best wel fris en grijs.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 It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. Stop dancing to the music I've got Reddit's in a happy mood Keep my groove on Get the music, everybody Get the music, everybody Get the music, everybody Get the music, everybody jungle, watching a fake trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. The music the music that we choose, the music that we choose, the music that we choose.